Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Groningen is zo goed als af, zegt minister Wiebes van Economische Zaken. Er zijn nog een paar technische losse eindjes waarover dit weekend verder wordt gesproken. Wiebes denkt dat hij de afspraken over de schadeafhandeling komende week af kan ronden. Al moet er nog wel overleg worden gevoerd met regionale bestuurders in het bevingsgebied. Als de afspraken op papier staan kan er volgens de minister een nette organisatie worden opgezet... waar gedupeerde claims kunnen indienen. 50 van de 65 kijkshopwinkels zijn vanaf morgen weer even open voor een executieverkoop. De opbrengst wordt gebruikt om de schuld van de winkelketen af te betalen. Hoe lang de winkels weer open gaan is niet duidelijk. Dinsdag vroeg de kijkshop faillissement aan. Ongeveer 400 werknemers komen op straat te staan. Ook op het hoofdkantoor van de kijkshop worden de werkzaamheden tijdelijk hervat. De Amerikaanse president Trump heeft opgeroepen tot wereldwijde samenwerking, onder meer in de strijd tegen terrorisme en tegen zogenoemde schurkenstaten. Op de slotbijeenkomst van het World Economic Forum in Davos in Zwitserland zei hij dat zo iedereen een welvarende en zonnige toekomst tegemoet kan zien. Trump zei verder dat zijn bekende uitspraak Amerika eerst niet betekent Amerika alleen en zes mannelijke presentatoren van de BBC hebben om een lager salaris gevraagd... vanwege de rel over een vrouwelijke collega die vindt dat ze te weinig krijgt. Het gaat om onder andere Jeremy Vine die de populaire quiz Eggheads presenteert. De rel ontstond nadat de BBC-correspondente Carrie Gracie in China zei dat ze haar post zou opgeven... omdat ze minder betaald krijgt dan haar mannelijke collega's. Gracie keert nu terug naar de BBC-nieuwsredactie in Londen. Het weer, vanavond kans op nevel en mist. Vannacht dichte mist bij minima tussen 2 en 5 graden. Morgenochtend eerst grijs, later zon en in de namiddag en avond vanuit het noordwesten regen en wat meer wind. Het wordt een graad of 7. Dit was DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. De spits is begonnen met een paar dagelijkse files en er zitten ook een paar ongelukken tussen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Bees en Waardenburg 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar tussen Holendrecht en Alsmeer 7 kilometer en 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Op de A16 van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk 5 kilometer. En ook op de A16 tussen Ridderkerk en de Randweg Dordrecht 7 kilometer en 20 minuten vertraging.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 CFM is te ontvangen via FM-frequentie 106.9 of via Zigo kanaal 40. Maar ook op internet met www.zfmlive.nl. Wat kan u de komende twee uur verwachten? Het gedicht van de week om ongeveer kwart over vier. En de column van de week om half vijf. Om kwart voor vijf en kwart voor zes de wonderenwereld van ZFM. Veel nieuws over onze badplaats en directe omgeving. Maar natuurlijk ook veel heerlijke en lekkere muziek. Ik start vandaag zoals altijd met de Everly Brothers. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel luisterplezier. En de spreuk van vandaag luidt... Als je geen echt overtuigende leugen kunt bedenken kun je je dikwijls beter aan de waarheid houden. say you're 16. You're beautiful and you're mine. You're all ribbons and curls. Oh, what a girl! Eyes that twinkle and shine. You're 16. You're beautiful and you're mine. You're my baby. You're my pet. We fell in love on the night we met. You touching my hand, my heart went pop. And ooh, when we kissed we could not stop. You walked out of my dreams into my arms. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Oh, well, you're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart went pop. And ooh, when we kissed, we could not stop. You walked out of my dreams into my arms. Now you're my angel divine. You're 16. You're beautiful and you're mine. Well, you're 16. You're beautiful. find you never Spreek Spreekuur Buurtbemiddeling bij Pluspunt. In de evenweken is er op dinsdagmiddag van 3 tot 4 inloopspreekuur bij Pluspunt voor bewoners die overlast ervaren van de buren. Tijdens dit spreekuur zijn medewerkers van Buurtbemiddeling, Woonstichting De Kei en de gemeente Zandvoort aanwezig om u te woord te staan en te adviseren. Buurtbemiddeling is een onpartijdige organisatie die zich inzet voor bewoners. Vrijwillige bemiddelaars voeren de bemiddeling uit. Voor informatie over buurtbemiddeling kunt u kijken op de website van Meerwaarde, De Kei of de gemeente Zandvoort. Evenweken van dinsdag tot half drie tot half vijf met partners. Oneven weken dinsdag van 7 tot 9 alleen de wijkagent. Voor dringende zaken bezoekadres politiebureau Hogeweg 37 in Zandvoort. Telefoonnummer 0900 8844. Ik herhaal 0900 8844. 8844. gedicht van vandaag heet Vakantie. Even helemaal niets te doen. Geen effe gauw en moeten. Geen telefoon en internet. Maar vrijheid gaan begroeten. Koffie in de morgenzon. Een merel zingt het hoogste lied. Mistvlagen over weilanden. Het is de rust wat je ziet. Peddelen over paden. klink vrolijk fietsgebel. Achterop de kindertjes. De stemmen lekker schel. Relaxed in eigen tempo. Geen haast. De dag nog niet voorbij. Stoppen bij een bloempje. Even ruiken. Dat maakt blij. Moe. Voldaan op een terrasje. Wijntje, biertje, lekker koel. Ah, het ultieme genieten van wat heet vakantiegevoel. Langs de paden en de wegen. Maakt niet uit waarheen ze gaan. Het is de kunst om te genieten. Om bij alles stil te staan dromerige visioenen, soezebollend in de zon. Een boek opengevouwen waar je nog niet aan begon. Niets te moeten dan te leven. Actie, spanning, veel vertier. Stilte, rust of de bezinning. Vakantie, puur voor je plezier. see inside. van Zandvoort. People think I'm crazy. Hoe help ik mijn kind bij mijn scheiding? Een echtscheiding is voor kinderen een behoorlijke trauma. En zelfs als kinderen al groot zijn, geeft een scheiding heel veel stress en verdriet. Alles verandert bij een scheiding. Soms is een verhuizing nodig. Allerlei vertrouwde plekken verdwijnen. Ook aan vaste gewoontes kan niet worden vastgehouden. Het huisdier, wat bij de andere ouder blijft, wordt net zo gemist als de andere ouder zelf. Gelukkig kan de knuffel wel mee op en neer. Kinderen voelen zich vaak schuldig. Misschien komt de scheiding door mij. Was ik niet lief genoeg? Of denken te moeten kiezen. Moet ik mama troosten? Of is papa schuldig of andersom? Kinderen kunnen zich ook enorm afgewezen voelen. Waarom gaat papa zo ver mogelijk wegwonen? Denkt hij niet meer aan ons? Sommige kinderen worden vervelend, gaan meer ruzie maken. Anderen worden huilerig en somber. Weer andere kinderen trekken zich terug. En er zijn kinderen waar je niets aan merkt, maar die toch heel lastig hebben. Ze willen niet dat hun ouders en hun omgeving zich zorgen maakt. Ouders vinden het lastig om deze verdrietige boodschap over te brengen. Ze voelen zich ellendig. Willen soms hun kind alleen maar extra verwennen. Omdat ze deze toch door de scheiding moeten meemaken. Begrijpelijk, maar niet verstandig. Een grotere dochter van 17 jaar is boos op haar vader nu ze heeft ontdekt dat papa al langere tijd een relatie had met een ander. En tegelijk houdt ze toch van hem. Hoe moet ze dat nu rijmen? Wat kun je doen om het kind gemakkelijker te maken? Duidelijkheid geven wat er gaat gebeuren. Niet mooier maken dan het is. Consequent blijven. Veel ouders vinden dit moeilijk vanwege hun scheidingsgevoel. Geduldig en beschikbaar zijn. En emoties serieus nemen. Zoeken naar oplossingen voor bepaalde dingen die men mist. Bij kleine kinderen, foto's langs het bed... of dagelijks telefoontjes met de andere ouder. Troost bieden. Tegenover de bekende bloemententoonstelling Keukenhof staat een lieflijk en eeuwen oud kasteel, omringd door een uniek landschap, op de grens van oude duingrond en veen. Dat oude en monumentale, daar zijn we trots op en dat koesteren we. Maar we zijn ook een park in ontwikkeling. Sinds het begin van deze eeuw heeft het landgoed een metamorfose ondergaan. Het park is voortdurend in beweging en het aantal activiteiten is flink uitgebreid. Of u nu een bezoek wilt brengen aan onze kinderboerderij, wilt wandelen, luieren of op zoek bent naar iets bijzonders, u vindt altijd wel iets van uw gading. De kinderboerderij ligt aan het plein bij de monumentale hofboerderij in een mooie bosrijke omgeving. Het is een fantastische ontmoetingsplek voor iedereen, jong en oud. Op een laagdrempelige, aantrekkelijke manier kennismaken met de kinderboerderijen. Een kijkje nemen in de weide bij onze nieuwsgierige geitjes knuffelvarkens en lieve Shetlanders of liever knuffelen in de stal bij de konijntjes. Het kan allemaal. De kinderboerderij is dagelijks geopend van 10 tot 5 uur middags en gratis toegankelijk voor houders van een vriendenpas. Op tijden dat onze poortgebouw bij de ingang gesloten is, kunt u het voetgangershek met uw vriendenpas openen. I'm so lonely. Gee, I need you so. I sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her? that I love her. If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell Zomer of winter, altijd weer ZFM. is a debutante, pillars of society. Living in a mansion somewhere in the country, and another in Chelsea. Freedom is a rich girl, that is little sweet girl, pretty as a sunny day. Freedom never does do what she doesn't want to, freedom never has to pay. Freedom come, freedom go, tell me yes and then you freedom is a nature running all around the town. Everybody wants to and everybody tries to, but nobody can hold it down. Freedom is so kind of freedom is so gentle. Freedom is a happy day. Freedom, what would you do if I say moving along. Hoe zag het eerste mobieltje eruit? In films uit de jaren 70 en 80 bellen mensen met een mobieltje dat zo groot en zwaar is als een pak melk. En bellen was alles wat je ermee kon. In 1973, toen Motorola-medewerker Martin Koper het eerste telefoongesprek met een mobiele telefoon voerde, kon niemand vermoeden dat de nazaten van het apparaat ooit zo populair zouden worden. De Motorola Dynamic Tech want, zo heette dat ding, woog 1,1 kilo. Er kon 35 minuten mee worden gebeld. Daarna moest de accu 10 uur worden opgeladen. Tien jaar later, in 1983, kwam de eerste mobiele telefoon op de commerciële markt. Die was iets gebruikvriendelijker. De Motorola Dynamic TAC 8000X woog 800 gram. Je kon er weer een half uur mee bellen en daarna moest hij 10 uur aan de oplader. Er zat een geheugen in voor 30 nummers. Het toestel veroverde niet bepaald de wereld. Dat zal te maken hebben gehad met de prijs.